Blauwe golven, witte wolken, zwarte ogen, rode wijn. Alle zorgen zijn verborgen achter gouden zonneschijn. Met Chianti wordt Avanti, hele leven een festijn. de mooie dromen waar. Ben een dromer, daarom ga ik steeds naar wel.